Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. Minstens 1800 mensen raakten gewond en nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henry zegt dat de ziekenhuizen worden overspoeld... en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Reddingswerkers en omstanders konden de afgelopen uren veel mensen levend onder het puin vandaan halen. Maar er wordt rekening mee gehouden dat het aantal doden nog flink kan oplopen. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht... lijkt een gerichte aanslag te zijn die verband houdt met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand... zou het eigenlijke doelwit zijn van de vergisontvoering vorige week... in het Noord-Hollandse dorp Krukius. Deze man heeft zich deze week bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. Denzel Dumfries verlaat PSV voor Inter Milaan. De verdediger heeft een contract getekend voor vier jaar... PSV krijgt naar verluid 15 miljoen euro voor de Oranje International. Dumfries maakte afgelopen EK indruk met twee doelpunten en goed spel. De politie op Sicilië heeft twee schapenhouders aangehouden. De vader en zoon worden verdacht van brandstichting op het Italiaanse eiland. Volgens de politie wilden ze door natuurbranden het gebied vergroten waar de schapen kunnen grazen. Zo konden ze geld besparen op het veevoer politie luisterde de twee af en ontdekte dat ze nieuwe plannen hadden voor brandstichting, waarna ze werden opgepakt.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 zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij.